Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De regeringscoalitie van Curaçao is een crisis uitgebroken. De drie partijen die samenwerken kunnen het niet eens worden over de invulling van een pakket aan bezuinigingen. Gisteravond werd gemeld dat de ministers hun ontslag al hadden aangeboden. Zover is het nog niet. Volgens premier Gerrit Schotten is er wel sprake van crisis, maar nog niet van een breuk. Vrijdag gaan de partijleiders met elkaar overleggen. Curaçao kampt met grote financiële problemen. Het eiland stevend af op een tekort van tientallen miljoenen euro's. Minister Spies is op Curaçao. Zij praat later vandaag met premier Schotten over de problemen. Oud-wielrenner Lance Armstrong wordt opnieuw beschuldigd van doping. Door een aanklacht van het Amerikaanse anti dopingsbureau mag hij, antidopingbureau mag hij niet meer uitkomen in triathlons. De zevenvoudig Tour de France winnaar legde zich daarop toe nadat hij als wielrenner was gestopt. Of hij daadwerkelijk wordt vervolgd wordt later bepaald. De Amerikaan is al heel vaak in verband gebracht met doping, maar is er nooit voor veroordeeld. Hij benadrukt zelf dat hij nooit positief is bevonden. Eerder dit jaar sloot de Amerikaanse justitie een twee jaar durend onderzoek tegen Armstrong af, zonder tot vervolging over te gaan. Bij opnames voor het programma Wie is de Mol blijkt presentatrice Janine Abring zwaar gewond te zijn geraakt. Ze kwam bij een sprong in het waterverkeer terecht. Daarbij is een van haar rugwervels verbrijzeld. Het ongeluk is al op 8 juni gebeurd, waar is niet duidelijk. Bij het programma Wie is de Mol moeten bekende Nederlanders opdrachten uitvoeren. De opnames zijn altijd in het buitenland. De 36-jarige Janine Abring was een van de jakhalzen bij De Wereld Draait Door. Sinds vorig jaar presenteert ze voor de VARA Radio het programma Vroege Vogels. Het weer. Vannacht droog. In het binnenland zijn er enkele mistbanken.